Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump voelt zich een stuk beter dan gisteren... toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een videoboodschap op Twitter. Hij zegt dat hij zich gisteren niet lekker voelde. Donderdag testte de president positief op het coronavirus. De komende dagen moet blijken of de behandeling die hij krijgt aanslaat, zei Trump. Hij bedankte het zorgpersoneel van het ziekenhuis... en zei dat hij verwacht dat hij snel zijn herverkiezingscampagne weer kan hervatten. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag net geen 13.000 coronabesmettingen gerapporteerd. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het vorige dagrecord. De regering wijt dat voor een groot deel aan een technische oorzaak. Door de fout is een vertraging opgetreden bij het doorgeven van eerdere besmettingen. Die vertraging wordt nu ingehaald, waardoor het aantal besmettingen de komende dagen hoger zal uitvallen, stelt de regering. In Egypte zijn tientallen sarcofagen gevonden. De houten doodskisten zijn zo'n 2500 jaar oud en goed bewaard gebleven. In de meeste zitten mummies. Volgens archeologen gaat het om priesters en hoge ambtenaren van de 26e dynastie. De vindplaats is het UNESCO Werelderfgoed Saqqara, een grote begraafplaats bij Cairo. In Italië zijn zeker twee mensen om het leven gekomen door noodweer. Een brandweerman werd dodelijk getroffen door een omvallende boom... en een automobilist verdronk toen zijn auto werd meegesleurd bij een overstroming. Het noorden van Italië en het zuidoosten van Frankrijk zijn getroffen door herfststorm Alex... die gepaard gaat met forse regenval. Dat leidde tot aardverschuivingen en overstromingen. Zeker negen mensen worden nog vermist, onder wie twee brandweermensen.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 feeling so good. Respect me, baby, like I know you. Come on and respect me when I'm working. Ik heb een moeder in Parijs, ook een moeder in de kist. Dus zijn moeder maak ik blij, maar ook een moeder die ik mis. Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik wist. Ik zeg je eerlijk, mensen, vroeger had ik niks. Ik heb geslapen op het treinstation. Alleen God weet mijn eindstation. Geboren om te winnen, dat begrijp je toch? Ik moet een miljonair zijn voor mijn kleine kom nu weet ik goed, wow, kreeg met heel veel smaak eraan. Excuseer me, mag ik even van de tafel gaan? Het laat me koud na alles wat je mij hebt aangedaan. Daarom hangen wij nu aan het raadje naast de kabelbaan. Ik ken de bodem, net als jou heb ik daar vaak gestaan. Op vakantie zal ik even met mijn vader gaan. Want als het regent, denk ik soms nu laat maan traan. Ik maak muziek, maar dankzij Gods wil slaat het aan. Wees niet verbaasd als hij gaat kraken vannacht. Want zijn moeder die is broken en zijn vader zit vast. Dus zijn hoofd is op een rare bedrag. Maar wat nou als dat jongetje het maakt op een dag? Ik heb een moeder in Parijs, ook een moeder in de kist. Dus een moeder maak ik blij, maar ook een moeder die ik mis. Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik wist. Ik zeg je eerlijk, mensen. Vroeger had ik niks, ik heb geslapen op het treinstation. Alleen God weet mijn eindstation. Geboren om te winnen, dat begrijp je toch. Ik moet een miljonair zijn voor mijn kleine kom. Er was geen maybe man, ik moest het maken Een paar dingen die ik met mijn moeder koester samen Een paar dingen zal ik nog voor moeten boeten laten Maar zonder doekoe in mijn zakken, broer, moest ik slapen Al die boeten maakt die iedereen me fel is Veel te vaak genaaid, broeder, kijk hoe dik mijn vel is Weet je wat het wel is? Dat het leven soms een hel is Kwam hem tegen, hij zei wel eens Voor die spa bedoel geen wellness In mijn buurt is te veel herres en ik wil niet meer terug daar Ik kom bij mijn mama met envelop en ik kus haar Ik zorg ervoor dat pa niet bij de bus staat Ik verzocht mijn ouders tot ze liggen op rustplaats moeder in Parijs, ook een moeder in de kist Dus zijn moeder maak ik blij, maar ook een moeder die ik mis Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik wist Ik zeg je eerlijk mensen, vroeger had ik niks Ik heb geslapen op het treinstation Alleen God weet mijn eindstation Geboren om te winnen,